Roemenië wil meewerken aan een nieuwe versie van het raketschild... dat Amerika oorspronkelijk in Polen en Tsjechië wilde plaatsen. President Obama schrapte dat plan na bezwaren van Rusland, maar zei toen wel dat hij met een alternatief zou komen. Volgens de Roemeense president Basescu is zijn land bereid tot de stationering van Amerikaanse afweerraketten. Het schild moet beschermen tegen raketaanvallen uit Iran. Minister Bos heeft voor de commissie De Wit vel uitgehaald naar oud-ABN AMRO-topman Groenink. Die zei gisteren dat Bos en de Nederlandse bank meer hadden kunnen doen om opsplitsing van zijn bank in drie stukken te voorkomen. Maar volgens Bos was ABN AMRO al de vernieling ingedraaid toen hij aantrad. Bos zei ook dat nog hij zelf, nog de Nederlandse bank fouten hebben gemaakt bij de aanpak van de kredietcrisis. Hij voegde er wel aan toe dat DNB onderdeel is van een wereldwijd toezichtssysteem dat de crisis niet zag aankomen. Maar dat valt bankpresident Werink niet te verwijten, al dus Bos. Bij een brand in een studentenhuis in Groningen is een studente om het leven gekomen. Twee bewoners raakten licht gewond. Het Jugendstielpand ligt vlak bij de Grote Markt in Groningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De omgekomen studenten was lid van het studentenkoor. Dat heeft alle activiteiten afgelast. Juist vandaag bestaat het koor 195 jaar. Noord-Ierland heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de broer van Sinn Féin-leider Jerry Adams, Liam. Die zou zo'n 30 jaar geleden zijn dochter hebben misbruikt. Volgens de dochter heeft haar oom Jerry haar nog proberen over te halen... om de aanklacht te laten vallen, maar die ontkent Volgens de Sinn leider moet de rechter over zijn broer oordelen.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 Al 20 jaar. Why? Why?